Femke met het NOS Journaal. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa eist toegang tot de stad Debaltsevo in Oost-Oekraïne. Gisteren probeerden leden van de OVC de stad in te komen en toen werden ze tegengehouden door pro-Russische rebellen. Die zeggen dat ze geen toegang kunnen verlenen omdat ze de veiligheid niet kunnen garanderen. De OVC roept de rebellen op om hun aanval op de stad te stoppen. In Irak zijn strijders van terreurgroep Islamitische Staat begonnen aan een offensief in de buurt van de Koerdische stad Erbil. Volgens CNN is het een heel grote aanval op zo'n 45 kilometer van de stad. De Koerden zeggen dat ze vanaf meerdere kanten worden aangevallen door IS-strijders. Deze week zijn Nederlandse trainers in Erbil begonnen met het opleiden van Koerdische Peshmerga-strijders. Bij een ongeluk op een NS-station in Wiegen is iemand omgekomen toen hij voor een trein kwam. Kort daarvoor was er sprake van ruzie. Er zijn drie mensen aangehouden. Politie wil niet zeggen of er opzet in het spel was. Op sociale media wordt gezegd dat het slachtoffer geduwd werd. Veel mensen hebben het ongeluk zien gebeuren en zijn opgevangen. In Amsterdam is een man neergeschoten. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is niets bekend over de identiteit van het slachtoffer. Het schietincident was in het westelijk havengebied. De dader is gevlucht in een donker gekleurde auto. Justitie doet onderzoek naar fraude en omkoping door een bedrijf dat advies geeft aan woningcorporaties. Volgens de Volkskrant zijn drie corporaties het slachtoffer geworden. De drie kregen van het bedrijf Sensum uit Lelystad advies over manieren om zo min mogelijk rente te betalen. Tegelijkertijd streekt dat bedrijf provisie op wanneer corporaties bij hun adviseurs leningen of rentederivaten afsloten. Het weer, eerst mist, in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 5 tot 7 graden. Morgen eerst zon, tegen de avond meer kans op regen. En vrijdag en in het weekend wisselvallig en rond de 6 graden. Dit was het einde. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de vertraging op de wegen in de Randstad. Op eh, de A1 richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 3 kilometer. Kapotte vrachtwagen op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en Knoop het Oude Rijn staat 4 kilometer. De rechte rijstok is dicht. A13 Den Haag-Rotterdam langzaam rijden tussen Ipenburg en Delft-Zuid over 6 kilometer. Maar de vertraging valt reuze mee. A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3. En datzelfde geldt voor de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond.